om te voorkomen dat ze klem komen te zitten in het oorlogsgeweld. Lugansk vormt samen met Donetsk de Donbassregio... een gebied in het oosten van Oekraïne waar overwegend Russisch wordt gesproken. Rusland heeft na de terugtrekking rond Kiev gezegd dat het zich richt op de Donbass. De Britse premier Johnson wil de druk op Rusland nog verder opvoeren om de oorlog in Oekraïne te beëindigen. Elke week zullen we de sancties aanscherpen, zei hij gisteren tijdens een verrassingsbezoek aan Kiev. Johnson ontmoette daar president Zelensky, die hij zijn vriend noemde. De Britse premier beloofde Oekraïne ook meer militaire steun. Actievoerders van Greenpeace hebben zich gisteravond vastgeketend aan een sluis in Antwerpen. Ze proberen zo te voorkomen dat een schip met Russische olie de haven kan binnenvaren. Volgens Greenpeace zijn er sinds het begin van de Russische invasie al 55 tankers van Rusland naar België gekomen. Frankrijk gaat vandaag naar de stembus voor de eerste ronde van de presidentsverkiezingen. President Macron neemt het op tegen elf rivalen van wie de rechtsnationalistische Marine Le Pen de belangrijkste is. Macron gaat nog wel aan kop, maar Le Pen heeft de laatste tijd haar achterstand verkleind. De verwachting is dat Macron en Le Pen doorgaan naar de tweede ronde, die is over twee weken. Kledingbanken zien de afgelopen maand een piek in het aantal klanten... zo blijkt uit een rondgang van Hart van Nederland. De belangrijkste oorzaken zijn prijsstijgingen van energie en andere eerste levensbehoeften. Ook speelt mee dat er veel Oekraïense en Afghaanse vluchtelingen aankloppen. Het weer in het noorden kan er nog een bui vallen. Verder zijn er perioden met zon en het blijft op de meeste plaatsen droog. Het wordt 10 tot 12 graden.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 MLM, follow my, my honey, uh, uh. Kiss me to the cellular, kiss me to the phone. Can't you see I'm into ya? Can't you see I'm in love? Kiss me to the cellular, kiss me to the phone. Yeah, messing with my mind. feel like Like I know I see before for real life For real life In a my condo Loving up your body in fast and slow-mo If I hit you, it's my combo Can you never ever let me go Dancing Kiss me, me the cellular Kiss me to the phone I've been staring up at the grayest skies Trying to find myself some luck, but it's running dry It's like the weather makes it worse than my cloudy mind I could really use a dose of some paradise Sometimes you gotta run from a broken heart Before I turn into a ghost, need a brand new start Get myself headed to the coast, man, it ain't that far Here they got sun in L.A., mine. If you're trying to find yourself, better get in line. I'm counting up my money, and spending to get it right. Got the future in my pocket, I'm spending. myself a new glow. I need the sun for just a year. I'll kiss the sky and disappear. I've been dreaming about the c'est beau le métier de parent. Tu verras, c'est que du bonheur. Tu verras, c'est de la joie. Y'a les couches et les odeurs. Y'a les vomis, les caca et puis tout le reste. Tu verras, c'est que du bonheur. Tu verras, c'est de la joie. Y'a les couches et les odeurs. Y'a les vomis, les caca et puis tout le reste. Tout d'abord, tu m'idéalises. Avant que tu me méprises. Ok, d'accord Ensuite, toi tu feras tes valises et puis bon débarras, bon débarras, bon débarras. Tu diras c'est pas grave, ouais, mais tu débarrasses, tu débarrasses, tu débarrasses. J'ai dit prends toutes tes crasses, allez-y, fais des gosses. Allez-y, fais des gosses. Tu verras, c'est que tu S'il te plaît, ne nous abandonne pas. Non, mais oui, je sais, ton amour viendra. Quand il sera temps de les faire, toi aussi t'en auras. Tu verras, c'est que du bonheur. Tu verras, c'est de la joie. Y'a les couches, à les odeurs. Y'a les pipis, les caca et puis tout le reste. Puis y'aura papy, aura mamie. Si on est en vie, on gardera le type, Puis on fera caca et puis on fera pipi. Rira bien, ça t'arrivera aussi. Tu verras, c'est que du bonheur. zat op hockey en is blond, dus ik meteen verkocht. Ik ben ook niet van mijn ton en dansen dat ze kon, is niet normaal. Ze viel meteen op in de zaal, dus ik ging naar haar toe. Ik zei, wat ga je doen? Want wij hebben zo'n after met de crew. Je vriendin is oké, okay, schat, neem ze lekker mee. Ik heb een tafel, maar ik fix er wat twee. En in de weken daarna was alles koek en hij. We hebben ieder weekend weer gedanst. Dus ik neem haar vanavond mee naar mijn favoriete restaurant Het leek zo perfect doordat ze zei Doe mij maar zoete witte wijn en een pizza met ananas Oh nee Wie had dat gedacht? Want nu is het echt niet meer voor mij Ook nog zoete witte wijn bij die pizza met ananas Ik ben zo op haar afgeknapt Alle liefde sta ik op. En ben ik weg, doe ik alles op de pof, Van met alle respect. Ik altijd niemand, en ook nog ananas dan. Ze valt door de man, maar aan de andere kant. Zou de smaak ook maar een klein beetje beter zijn? Ging ze vast niet eens op date met mij, dat is dan ook weer zo. Al is het weer zo, ik ga naar buiten. En natuurlijk lieverd iedereen, verdient een tweede kans. Maar jou neem ik nooit meer mee. Naar een restaurant, leek zo perfect doordat ze zei Doe mij maar zoete witte wijn en een pizza met ananas Oh nee Wie had dat gedacht? Want nu is het echt niet meer voor mij Ook nog zoete witte wijn bij die pizza met ananas Ik ben zo op haar afgeknapt Het leek zo perfect en misschien was het dat ook wel heb ik me niet een beetje aangesteld? Pizza met ananas is discutabel. Maar die zoete witte wijn die moet van tafel. Het leek zo perfect doordat ze zei Doe mij maar zoete witte wijn en een pizza met ananas Wie had dat gedacht? Oh. Want nu is ze het echt niet meer voor mij Ook nog zoete witte wijn en die pizza met ananas ik ben zo op drawn red from my hands, from my hands.